Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De VVD sluit niet uit dat de partij na de gemeenteraadsverkiezingen lokaal gaat samenwerken met de PVV. Volgens fractievoorzitter Dijklof ligt het niet voor de hand, maar moeten lokale VVD'ers dat zelf beslissen. De VVD kondigde voor de Kamerverkiezingen van vorig jaar aan dat ze niet in een kabinet wilden met de PVV. Dijkhoff kan zich heel goed voorstellen dat plaatselijke VVD-lijsttrekkers ook niet in een college met de PVV willen, maar hij vindt dat de landelijke VVD dat niet moet voorschrijven. Eerder zei ook het CDA dat het samenwerking met de PVV aan lokale afdelingen overlaat. D66 sluit coalities met de PVV uit. Rechters kunnen binnenkort gemakkelijker tbs opleggen... omdat ze inzicht kunnen krijgen in de medische gegevens van een verdachte... als die weigert mee te werken aan psychiatrisch onderzoek. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet die rechters dat vanaf 1 januari toestaat. De vermoedelijke dader van de moord op Anne Faber ontliep eerder tbs... doordat hij niet meewerkte aan psychiatrisch onderzoek. De Amerikaanse minister van Justitie Sessions is vorige week verhoord door de onderzoekscommissie Mueller. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie gezegd. Meer is niet bekendgemaakt. Sessions was betrokken bij Trumps campagne tijdens de presidentsverkiezingen. Mueller onderzoekt mogelijke banden tussen dat campagneteam en Rusland. En delen van Parijs staan onder water. Na dagen van regen staat het water in de Seine zo hoog dat kades zijn overstroomd. Het waterpeil is ruim drie meter hoger dan normaal en er wordt de komende dagen nog meer regen verwacht. Vrijdag zelfs meer dan zes meter. Nu al zijn sommige metrostations gesloten. In juni 2016 moest een aantal toeristische hoogtepunten in Parijs worden gesloten vanwege een waterpeil van 6,10. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht komt de temperatuur nauwelijks onder de 10 graden. Morgen 13 graden. Ochtends droog, smiddags meer regen. Vooral langs de westkust veel wind en kans op zware windstoten. Dit was het ZFM.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 want daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij bij Barneveld. De vertraging is nog wel drie kwartier, maar die neemt dus snel af op dit moment. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Benelux 6 kilometer. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is nu 10 minuten, maar die zal juist nog wat toenemen. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en eh, Reewijk 15 kilometer en anderhalf uur oponthoud door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Verder zijn ze al uren bezig met een spoedreparatie op de A12 van Den Haag naar Arnhem bij Maarsbergen. Daardoor is de linker rijstrook dicht en de vertraging een half uur. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoopend Gouwen ook een kwartier tijdverlies.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 walking like I never you before. And take my arms, let me hold you like I never did before. And I should have tried just to talk about it. blame. I should have tried not to let you go away.